Negens met het NOS-journaal. De Europese Commissie adviseert Nederland om de hypotheekrenteaftrek helemaal of deels af te schaffen. Die aanbeveling staat volgens de Volkskrant in een advies dat vandaag bekend wordt gemaakt. Volgens Brussel moet de hypotheekrenteaftrek worden afgebouwd om een implosie van de huizenmarkt te voorkomen. In het vijfpartijenakkoord is afgesproken om de renteaftrek alleen voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken af te schaffen. Tweederde van de artsen vindt dat ze geregeld te lang doorgaan met het behandelen van ernstig zieke patiënten. Dat blijkt uit een enquête van tijdschrift Medisch Contact. Zo'n lange behandeling is vaak in strijd met het welzijn van patiënten, vinden de artsen. Vaak behandelen ze toch door, omdat ze daar van nature toe zijn geneigd. Ook speelt de druk vanuit patiënt en familie een rol, zeggen de artsen. De Franse president Hollande houdt de mogelijkheid open van internationaal militair ingrijpen in Syrië na het bloedbad in Oula. Dat zei Hollande in zijn eerste grote tv-interview sinds zijn verkiezing tot president. Voorwaarden is volgens hem wel dat eerst de VN-veiligheidsraad een resolutie aanneemt die ingrijpen mogelijk maakt. Mitt Romney is de republikeinse presidentskandidaat bij de verkiezingen van november. Bij de voorverkiezingen in de staat Texas haalde hij genoeg stemmen om 1144 kiesmannen te halen minimumaantal dat nodig is voor de nominatie. Die nominatie kon Romney al niet meer ontgaan sinds Ron Paul eerder deze maand als laatste republikeinse tegenkandidaat uit de race stapte. In Noord-Italië hebben reddingswerkers na de aardbeving een vrouw van 65 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze werd niet bedolven onder brokstukken omdat ze onder een meubelstuk terecht was gekomen. Het duurde 12 uur voordat ze kon worden gered. Bij de beving vielen gisteren tenminste 16 doden en raakten 350 mensen gewond. Eén persoon wordt nog vermist. Het weer vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Daarnaast is er kans op een licht buitje. Middagtemperatuur loopt uiteen van 15 graden op de Wadden tot 21 graden in Limburg. Dit was het. En... Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A8 naar Amsterdam, 2 kilometer voor knooppunt Koenplein. A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 2. A20 richting Hoek van Holland, bij 2 kilometer bij Rotterdam-Krooswijk. A27, Breda richting Utrecht, tussen Noordloos en Lexmond 4 kilometer. A28 in de richting Utrecht, daar staat een file van 2 kilometer bij Amersfoort. Tot zover de verkeers.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 Sunday, I met this girl on Monday. Took her for a drink on Tuesday. can't be true, cause ritme van Zandvoort, op 106.9 FM. your body and let me take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 Live from Brooklyn out to the California 三千里。 necesita drogas también. Consejos le on Muhammad and we hit fame. Quick, be do with the dare, we get insane.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 Some things will never change That's just the way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 questioning me. away. about all the grass between your toes It's a part of you